Dit is Maud met het NWS Journaal. Wetenschappelijke publicaties die gebruik maken van langlopende bevolkingsonderzoeken... zijn geregeld gebaseerd op drijfzand. Dat zeggen twee onderzoekers in de Volkskrant. Ze keken naar 19 studies die gebruik maken van massaonderzoek. Bij maar twee onderzoeken was niets mis. Eén daarvan gaf toe dat er niets was ontdekt. Er was veel aan te merken op studies over huilbaby's, eenzaamheid onder diabetespatiënten en de invloed van fijnstof op de hersenontwikkeling. ING België houdt zich niet aan de eigen richtlijnen door rijke Russen in belastingparadijzen te helpen. Dat schrijft Trouw op basis van gelekte documenten uit de zogeheten Panama Papers. Een bijkantoor van de bank in Genève helpt Russische klanten met brievenbusmaatschappijen op de Britse Maagdeneilanden en in Panama. Eerder zei de ING nog dat het niet aan de offshore-constructies voor particulieren meewerkt. Invoering van een belasting op vliegreizen leidt niet tot minder vluchten of minder uitstoot van CO2, staat in een rapport van het ministerie van Financiën waarin de Telegraaf inzage heeft gehad. 95% van de Nederlanders blijft gewoon vanaf Nederlandse luchthavens vliegen als de vliegtax wordt ingevoerd. 5% kiest voor een alternatief, zoals een luchthaven in het buitenland. En Curaçao heeft een probleem met een groep van 180 vluchtelingen uit Venezuela. Volgens de regels op het eiland zijn ze daar illegaal, maar ze mogen niet worden uitgezet omdat ze asiel hebben gekregen via de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Curaçao heeft geen geld om de 180 Venezolanen te helpen. Het kampt met een ernstig begrotingstekort en staat onder financieel toezicht van het Rijk. Het weer geleidelijk meer, minder wind, het blijft bewolkt en soms een bui. Met heel af en toe zon, het wordt 16 tot 20 graden.